Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Filipijnse vulkaan die sinds gisteren afspuwde... is vanochtend tot uitbarsting gekomen. Er stroomt inmiddels gloeiend hete lava over de berg. Er zijn nog geen berichten over schade of gewonden. Omdat al werd verwacht dat de vulkaan zou uitbarsten... zijn zo'n 8000 mensen die in de buurt wonen geëvacueerd. Meer dan 240 vluchten van en naar de Filipijnse hoofdstad Manila zijn geannuleerd. De Canadese premier Trudeau wil gerechtigheid en verantwoording... voor de mensen die omkwamen bij de vliegtuigcrash... in de buurt van Teheran afgelopen woensdag. Dat zei hij bij een herdenkingsbijeenkomst op een school... waar een aantal slachtoffers van de crash op zaten. Iran heeft toegegeven dat het passagiersvliegtuig... met 176 mensen aan boord per ongeluk uit de lucht is geschoten. Aan boord waren zeker 57 eh, Canadezen. Het kabinet denkt eraan om twee staatssecretarissen aan te stellen voor de Belastingdienst... als opvolger van de opgestapte staatssecretaris Snel. De problemen bij de dienst zijn te groot voor één bewindspersoon... meldde bronnen aan de NOS. Later vandaag praat de coalitie erover. D66-staatssecretaris Snel trad vanwege misstanden af... rond de kinderopvangtoeslag. Minister Hoekstra zei eerder al dat er een heleboel nodig is... om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Paus Franciscus moet de regels rond het celibaat niet versoepelen. Die oproep doet zijn voorganger, paus Benedictus. Vanwege het priestertekort in het Amazonegebied in Zuid-Amerika... overweegt Franciscus om oudere, getrouwde mannen toe te staan om ook priester te worden. Maar dat is tegen het zere been van conservatieve katholieken. De oproep van Benedictus is opvallend. Toen hij in 2013 aftrad, beloofde hij zich niet te bemoeien met het beleid van zijn opvolger... maar in zijn nieuwe boek schrijft hij dat hij nu niet stil kan blijven. Het weer, veel bewolking, maar ook hier en daar wel zon. Het wordt ongeveer 8 graden vanmiddag. Vanaf morgen is het wisselvallig en zacht met maxima rond de 12 graden.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 I remember one time we didn't speak. Now I'm blowing up like a Don Joe peak. Hill figure jeans inside you by the hour. Come on, little ladies, down to bounce. Bounce on my bill on top of the hill. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, let's have a big time. baby. you, I'm in the dream, chilling out the revamp. All meaning that's why I sing, but now it's a whole new bargain. Causing me pain, so that's no stress. You need to come back and clean up this mess. Instead, you got a bird of breast. What am I supposed to do? I can't get in touch or close to you. I'm taking a holiday and relax on the beach.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 Lately you've been on my can fly. And oh, but she's so brave though, just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the faith from going, you can't stop the world from knowing the truth will set you free. drowning. Like I'm running out of air. Ah, why do I feel like I'm falling? I'm nowhere near the edge. Ah, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know.